Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Gelderland stonden gisteravond. In Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en een deel van Reden komt er geen water uit de kraan. Veel mensen gaan naar de supermarkt om flessen water in te slaan. Waterbedrijf Vitens denkt dat de problemen in de loop van de middag zijn opgelost. Bij twee zelfmoordaanslagen in het oosten van de Iraakse stad Mosul zijn zeker vijf doden gevallen. Bijna twintig mensen raakten gewond. Het oosten van Mosul is onlangs na een offensief van enkele maanden heroverd op islamitische staat. Vandaag begon het offensief om ook het westelijk deel in te nemen. President Abadi sprak van een nieuwe fase in de bevrijding van de stad. De islamitische staat is er sinds 2014 aan de macht. De PvdA heeft de aanval geopend op GroenLinks. Bij WNL op zondag zei lijsttrekker Ascher dat GroenLinks zijn economische plannen niet eerlijk presenteert. Hij doelde op voorstellen om de economie duurzamer te maken. GroenLinks wil dat betalen door bijvoorbeeld een spitsheffing en een belasting op energie. Maar volgens de PvdA zijn die plannen zo, ver weggestopt in het verkiezingsprogramma van GroenLinks dat het Centraal Planbureau de effecten ervan op koopkracht niet heeft meegenomen in zijn doorrekening. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat GroenLinks stiekeme trucjes toepast. Maleisië maakt nog jacht op zeker vier verdachten van de moord op Kim Jong-nam de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Het gaat om vier Noord-Koreanen die op de dag van de moord Maleisië zijn ontvlucht. Kim Jong-nam, een criticus van het Noord-Koreaanse bewind, werd vorige week op het vliegveld van Kuala Lumpur om het leven gebracht. Er is nog geen hard bewijs dat Noord-Korea achter de moord zit. Het weer bewolkt en op de meeste plekken kan wat regen vallen. Vanmiddag wordt het weer droog, het is een graad of 9. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig. Het wordt wel iets zachter, bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staat een file na een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda...